Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Zagarchenko, moet opstappen. Het parlement in Kiev heeft hem weggestuurd vanwege het geweld tegen demonstranten in de hoofdstad. Bij confrontaties tussen politie en demonstranten vielen tientallen doden. Aan beide zijden vielen doden door kogels. De protestbeweging ziet het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken als een overwinning. Politie noemt in de zoektocht naar twee verdachten van zware misdrijven de volledige namen van de verdachten. Een man van 25 en een vrouw van 19 worden gezocht in verband met zware mishandeling, ontvoering en twee overvallen. Aan het politiebericht zijn ook foto's van de verdachten toegevoegd. De twee zouden onder meer twee woningen zijn binnengedrongen en de aanwezigen hebben mishandeld. Eén bewoonster werd ontvoerd en achtergelaten in het bos. Volgens de politie is het niet uitzonderlijk dat de volledige naam en foto's van de verdachten worden verspreid. De man is vuurwapengevaarlijk en de kans dat de twee opnieuw toeslaan is groot, al dus de politie. KPN wil af van de verplichting om telefoongidsen uit te geven. Door de digitalisering zijn er steeds meer alternatieven voor telefoongidsen. Nu staat nog in de wet dat KPN de dienst moet aanbieden. Maar het bedrijf wil zelf kunnen kiezen om daarmee te stoppen. Een woordvoerder zegt dat KPN in ieder geval nog een jaar doorgaat met de telefoongids. KPN wil ook af van de verplichting om de nummerinformatiedienst 1888 in de lucht te houden. De Nederlandse aflossingsploeg is er niet in geslaagd de medaille te pakken in de relayfinale van het shorttrack schaatsen. De vier kwamen in een hectische finale net tekort tegen de grootmachten Rusland, Verenigde Staten en uiteindelijk China. Freek van der Wart viel al in de eerste bocht waarna een lang gevecht om het brons volgde waarin China succes had. De ploeg van de VS werd tweede achter Rusland. Het weer vrijwel overal droog. Later vanavond en vannacht in het westen mogelijk weer een bui. Landinwaarts brede opklaringen en minima rond 2 graden met kans op vorst aan de grond.